Juri Stubenitski met het NOS-journaal. President Trump heeft nog eens gezegd dat hij het volste vertrouwen heeft in de Amerikaanse inlichtingendiensten. Na zijn ontmoeting met de Russische president Poetin kreeg hij veel kritiek. Trump zei toen dat hij geen reden zag om te denken dat Rusland zich bemoeid heeft met de Amerikaanse verkiezingen. Dat was een verspreking, zegt Trump nu. Volgens hem bedoelde hij dat hij geen reden zag om niet te denken dat het de Russen waren. Bij graafwerkzaamheden in een park in de Poolse stad Bydgoszcz zijn tienduizenden stoffelijke resten gevonden. Op de plek was eeuwenlang een begraafplaats. De gemeente dacht dat alle graven in de jaren 50 waren geruimd, maar dat is niet het geval. Een archeoloog denkt dat het gaat om 80.000 stoffelijke resten. In een woonwijk in Waddingsveen is een meisje van vier verdronken. Omstanders probeerden haar te vergeefs te reanimeren. Het meisje overleed ter plekke. De afgelopen dagen zijn er meer mensen verdronken. In een plas bij Nuenen werd het lichaam gevonden van een vrouw uit Eindhoven. In Hoofddorp verdronk een jongetje van vier. Na de WK-finale zijn in Frankrijk veel vrouwen lastig gevallen in fanzones, het openbaar vervoer en ook op straat. De Fransen vierden zondag feest vanwege het kampioenschap. Veel vrouwen zeggen dat ze zijn betast, geknepen of gezoend tegen hun zin. Het is onbekend of er ook vrouwen aangifte hebben gedaan. Tienduizenden wandelaars zijn bezig aan de tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Omdat het roze woensdag is, dragen veel wandelaars roze. Aan het einde van hun tocht vandaag lopen ze door het centrum van Nijmegen... dat geheel in het roze is gehuld. De tweede Vierdaagse dag telt vaak de meeste uitvallers... omdat slecht getrainde lopers de eerste dag nog wel konden uitlopen... maar niet meer beginnen aan de tweede dag.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 never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 I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. your hand, it over. Take a load off of your shoulder. Think I can handle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 your own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 something just like this She you want Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl What's I was doing the 我都。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 you.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 Donne-moi ton cœur, nanana. da na na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 be until you do it. Feel the heat pushing you to Feel the heat burning you up, ready or not. Some it's hot and some sweat when the heat is on.